uur. Lieselot met het NOS-journaal. Een miljoen mensen lopen het risico op een coronabesmetting tijdens hun werk, zegt vakbond FNV. In veel sectoren kunnen werknemers volgens de bond niet genoeg afstand houden... en is er een gebrek aan beschermende middelen. FNV zegt daarover vele honderden klachten te hebben gekregen. De bond keek onder meer naar distributiecentra, de schoonmaaksector, luchtvaart en sociale werkplaatsen... De zorg is niet meegenomen in de inventarisatie. De politie heeft gisteravond tientallen boetes uitgedeeld aan jongeren die in groepen bij elkaar zaten. In Bergen op Zoom kregen 42 jongeren een boete, in Breda 11. In Kloosterveen in Drenthe heeft de politie twee jongeren aangehouden op een skatebaan. Ze stonden daar met een groep van 15 mensen bij elkaar, maar konden geen identiteitsbewijs laten zien. Het is onduidelijk of de anderen ook een boete hebben gekregen. Nederlandse boeren raken door de coronacrisis hun slachtvee niet kwijt. De vleessector waarschuwt dat vooral in de kalverhouderij... een overschot aan slachtdieren kan ontstaan. De vraag naar kalfsvlees is gekelderd omdat de horeca is gesloten. Slachterijen vriezen het vlees daarom in of kiezen ervoor... om dieren langer op de boerderij te laten staan... maar daardoor worden ze minder waard. Ook stijgen dan de kosten voor voedsel en wordt er meer mest geproduceerd... Verder komt het welzijn van de dieren in gevaar... doordat ze meer ruimte in beslag nemen. In delen van Noord-India is voor het eerst in decennia de Himalaya weer te zien. Door de nationale lockdown is de industrie nu grotendeels stilgevallen. Dat leidt ertoe dat de lucht veel schoner is... zodat veel meer mensen in de noordelijke deelstaat Punjab het gebergte weer kunnen zien. De lockdown in India duurt in elk geval tot 14 april. Het weer, zon en wat sluierwolken. Het wordt 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Ook in het weekend zonnig en warm. In de loop van zondag in het binnenland wat buien met kans op onweer. Na zondag een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 een hele goede morgen Zandvoort. Dit is uh, eh, ZFM Live. Mijn naam is Thomas Jong. Ik ben er nog eh, tot 12 uur. Vandaag weer twee uurtjes live dus. En eh, vandaag gaan we het hebben onder andere om half 11. Gaan we even bellen met Leon. Die heeft het laatste nieuws en updates voor ons. Dan rond half 12 bellen we met Ben Zonneveld. Die gaat de groeten doen vandaag. En wil jij nou ook aan iemand de groeten doen? Dat kan. Stuur een mailtje naar b.zonneveld.com zfmzandvoort.nl. En eh, natuurlijk kan je ook bellen naar de studio. Dat eh, kan ook altijd. Dan kan je live eventueel in de uitzending de groeten doen aan iemand. Dan kan je bellen naar 023 573 0393. 023 573 0393. En dan kom je live in de uitzending en dan kan je iemand eventueel de groeten doen. En verder tussendoor hebben we natuurlijk eh, ja, heel veel muziek en een paar nieuwsupdates. Ook niet te vergeten. En eh, het eerste plaatje waarmee we gaan beginnen vandaag is eh, Dua Lipa.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 Hé hey, daar, wie zo eigenwijs? Blijf gewoon binnen. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Blijf alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Blijf thuis. Wees geen crimineel. Gebruik je volle verstand. Denk niet alleen aan jezelf. Laat je niet verleiden. Blijf thuis. Doe het. Blijf thuis! Blijf thuis. Thuis. Blijf thuis. Blijf thuis. Neem uw verantwoordelijkheid. Blijf nou thuis. Blijf thuis. Volg gewoon de instructies. En blijf nu gewoon thuis. Wat is er nou zo moeilijk aan? Luister gewoon, je toch hierna kan je gewoon genoeg weer doen. Maar laten we gewoon even met z'n allen binnen zitten. blijf thuis. Blijf thuis. Blijf. She called. I mean, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Adventure of a Lifetime. Ja, en als gevolg van het coronavirus kunnen bezoekers namelijk niet zelf naar het Keukenhof. Maar eh, ze hebben wel goed nieuws, want het bloemenpark eh, vlakbij Zandvoort... is deze eh, lente wel virtueel open. Het park staat prachtig in bloei en het zorgt voor typisch Hollandse bloemenbeelden. Al het moois toont Keukenhof via de video's die drie keer per week op de online media geplaatst worden. Eh, deze video's zijn succesvol. Ze bereiken miljoenen mensen. En het aantal volgers op social media kanalen van Keukenhof stegen met 25 En dan eh, morgen, zaterdag 11 april, zendt Omroep Max een speciale Keukenhof documentaire uit. Dus eh, wil jij nou toch, ondanks dat je binnen moet blijven... even naar het keukenhof, even kijken hoe het alles eruit ziet... en hoe het alles bij in de bloei staat. Kijk dan morgen op, bij je Omroep Max.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 Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le queen. Jorde Kareltje, samen Nicki Minaj en Tusa. Over een eh, kleine vijf minuten gaan we bellen met eh, Leon over het laatste nieuws.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 I know, I know. Dat was Danny Vera met Rollercoaster. En zoals beloofd zouden we rond half elf bellen met Leon van Nes. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Zeg Leon, jij eh, hebt als het goed is vandaag weer het laatste nieuws voor ons. Nou, er was er eigenlijk niet zo vreselijk veel op dit moment. Eh, maar ik had nog eh, eigenlijk die ludieke landelijke actie. Ik heb het gisteren even genoemd. De strandpaviljoens in het nauw. En eh, onder andere Club 10 heeft daar aan meegewerkt. ook met grote teksten op, het, op het strand. Middels de, de strand, strandmeubilair. En eh, ja, waar het in wezen gewoon op gaat is dat... Eh, eh, in, in, verband met de coronacrisis heeft de regeling werktijdverkorting... En ja, daar vallen ze eigenlijk, dat, dat loopt niet helemaal goed. Daar vallen ze een beetje buiten en ehm, ze, ze, zijn natuurlijk heel erg ja, toegespitst op de zomer, op het mooie weer. En eh, ja, dat, dat maakt het dus allemaal ontzettend lastig voor ze. Eh, dus het is een, een actie om eh, ook de overheid te vragen van jongens, denk eens aan ons. Hè. Ook wij moeten het in een paar maanden verdienen. En het is hartstikke hard nodig dat, het toch ook, dat wij ook geholpen gaan worden. net zo goed als andere ondernemers. En ehm, nou, dat, dat is hun, zeg maar, het is toch wel een beetje een noodkreet. Het was een, eh, samenwerking tussen strandpachters van Schiermonnikoog tot Zeeland, langs de hele kust. En ehm, dit gaat eh, niet alleen over de strandpaviljoens, maar alle seizoengebonden ondernemingen een beetje. Hè? Dus eh, ja, daar vallen ze net buiten de boot. Dus er moet iets gaan gebeuren, want het is best wel heel erg belangrijk. Ehm, dat was een dingetje waar we even aandacht aan moeten besteden. Dan hebben we dat ehm, er vanuit de Milieuplein Haarlem is het verzoek gekomen om niet met z'n allen... en dan liever ook niet met een volgeladen auto naar het Milieuplein te komen. Zoals eh, het op NH gezegd werd, we zijn de Beekse Bergen niet... Dus mensen staan in de file. Als je nou toch wil opruimen, nou, leg dan de spullen nou even op het balkon of even in de tuin. Maar wacht even met, eh, met z'n allen in de rij te gaan staan om die spullen weg te brengen. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook de medewerkers van het plein, dat is toch wel een dingetje als je daar eh, bakken mensen over de vloer krijgt op, een moment dat, eh, op, op deze momenten. Dus dat is een ding waar we eh, ja, toch wel even aandacht aan besteed. We hebben het net ook op Text TV gezet. Nou, verder eh, denk ik voor een heleboel eh, mensen die de bus gebruiken. ergens vandaag, heb ik begrepen, rijdt de bus weer gewoon zijn normale route. Want de Prinsessenweg is open. Het is nog niet helemaal klaar. het weggedeelte wel, dus het weggedeelte kan er overheen. Er moeten nog wat stoepen gedaan worden. Nou die eh, buslijn die is inmiddels open inderdaad, dat klopt. Die is eh, sinds gisteravond 6 uur eh, zijn ze weer normaal gaan rijden. De nou, lijn 80 en 81. Denk ik, voor een heleboel mensen is dat wel ontzettend prettig dat dat gebeurd is. Ja, verder is het eigenlijk, ja, moet ik zeggen, ten opzichte van gisteren... is er niet zo vreselijk veel gebeurd. Ja, er komen natuurlijk iedere keer nog wel updates van, van live eh, rondom het coronavirus. En het is en blijft duidelijk van jongens, laten we ons voorlopig nog echt aan de maatregelen houden. Eh, ook al eh, lijken de cijfers dat de zaak wat gaat afvlakken, maar het is nog lang niet over. En ehm, dus dat zijn eigenlijk toch wel de belangrijkste dingen. Volhouden. Echt volhouden. Ja. En dat was het voor vandaag? Dat is het voor vandaag. Nou, super. Eh, ja. Dus eh, zit jij er morgen ook? Ja, als het goed is in ieder geval tot en met zondag nog. Oké, nou, we zullen dus- kijken of we nog wat andere nieuwtjes, misschien nog wat leuke nieuwtjes erbij kunnen vinden. Ja? Ja, helemaal goed. Oké. Dan spreek ik je morgen weer. doei, doei. Hoi. Wij gaan luisteren naar Jane en kan hotel under street lights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm Watching movies, talking to the walls in my room Walking through the halls in my head Just trying to make sure it all makes sense I ain't made no money, maybe someday you can take it from me I'm up too late, thinking about you And MIA for Three nights at the motel Under street lights in the city of palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Dominic Fike en Three Nights. Dan heb ik ook nog wel even een uh, belangrijk eh, berichtje wat toch gemeld moet worden. Wat namelijk, eh, nou ja, dit weekend is natuurlijk Pasen. En in verband met de paasdagen wordt het GFT niet op maandag 13 april, maar op zaterdag 11 april, dus dat is morgen.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 Cause if you did, baby, I judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I judge you too. Cause I got issues, but you You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory, all of our problems. Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. I got issues. Julia Michaels en Issues. one of them is En eh, is er nou iemand die jij graag een eh, hart onder de riem wil steken... of iemand de groeten wil doen? Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl Of bel even naar de studio en dan kan je dat live in de uitzending doen. 023 573 0393. some spotlight on the side And whatever comes, comes through clear All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part, we see the lights that got so far It went too fast, we couldn't reach it with our arms on the wrist, a link of charms, yeah. Laying real still a link of parts, like we could die all young could dye all blonde, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up, pipe up. We gon' light up and burn up, burn up. Mama too hot like a I'm too hot like a furnace. furnace. I got a hundred G's, I'ma go, My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good lord. Good gracious. Hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Hey. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. Hey. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Woo. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it.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 En eh, het was al gelijk een eh, hit, kan je wel zeggen. Want de Brit die won namelijk hiermee de, in 2020, dus dat is laatst geweest... won ze de Brit Awards. En met eh, deze single. En ze had gelijk een hele grote hit te pakken. Die in eh, januari dus eh, ja, uitgebracht werd. En ze wordt ook wel door onder andere MTV, Vivo en Amazon Music... wordt omschreven als de nieuwe Amy Winehouse. Nou, en ik vraag me nou af... lijkt haar stem een beetje op Amy Winehouse? Ja en nee. Ik denk, nou goed, wat ik dan kan doen is natuurlijk Amy Winehouse gaan draaien. Dan kan je een beetje het verschil horen. Dit is Amy Winehouse. en Back to Black. moeten helaas eh, vertellen dat het eerste uur er alweer op zit.